Zes uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voor het eerst komen bij netbeheerder Stedin meer aanvragen binnen... voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Sinds 1 juli is het niet meer verplicht om huizen aan te sluiten op aardgas. Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in onder meer de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Daar wordt sinds juli in ruim de helft van alle nieuwbouwprojecten... geen aardgasaansluiting meer gevraagd. In Spijkenisse worden sinds de zomer alle nieuwe woningen aardgasvrij gebouwd. Wijk bij Duurstede volgt met 97 procent, Rotterdam met 93 procent. De overheid wil dat alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Presentator Tim Hofman heeft al ruim 47.000 handtekeningen opgehaald... met een petitie voor een kinderpardon. Dat betekent dat het burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer kan worden gezet. Hofman kwam gisteren met zijn initiatief naar aanleiding van zijn documentaire Terug naar je eigen land. Daarin volgt hij vijf kinderen van een groep van ongeveer 400 kinderen... die in Nederland zijn geboren of hier al langer dan vijf jaar wonen... en het land uit moeten. De fabrikant van de vorige maand ontspoorde trein in Taiwan... heeft een ontwerpfout ontdekt. Daardoor ging er bij de treinverkeersleiding geen alarm af... toen de machinist de snelheidsbegrenzer uitzette... Volgens de Japanse fabrikant is er geen probleem met de begrenzer zelf... maar zit de fout in de verbinding tussen het systeem op de trein en de verkeersleiding. Bij het treinongeluk vielen 18 doden en raakten 187 mensen gewond. De eigenaar van de Formule 1 heeft het circuit van Zandvoort een aanbod gedaan... om in 2020 een Grand Prix te organiseren, meldt de Telegraaf. De eigenaar van het circuit, prins Bernard van Oranje, bevestigt het bod. Hij noemt het een unieke kans. Er moet nog wel worden getekend. Het weer, er trekken buien van west naar oost over het land.